Zes uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal executies van mensen die ter dood zijn veroordeeld... is wereldwijd gedaald, zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie daalde het aantal executies vorig jaar... met een derde ten opzichte van 2017. Vorig jaar werden 690 mensen ter dood gebracht. China is niet meegerekend in de telling. Dat land maakt de cijfers niet bekend. Amnesty denkt dat er in China jaarlijks duizenden executies zijn... Na China worden in Iran de meeste mensen terechtgesteld... en ook daar waren het er vorig jaar minder dan in 2017. In Rio de Janeiro hebben overstromingen aan zeker negen mensen het leven gekost. Drie van hen werden gevonden in een taxi die in een modderstroom terecht was gekomen. De afgelopen dagen vielen extreem veel regen in Rio de Janeiro. In sommige delen van de stad viel binnen een dag meer dan 300 millimeter... De burgemeester spreekt van een crisis en heeft inwoners gevraagd niet de straat op te gaan. Afgelopen maanden vielen in Rio de Janeiro en omgeving vaker doden door extreem weer. Voor de kust van Japan is een F-35-straaljager neergestort. Het toestel werd na een urenlange zoektocht gevonden, maar de piloot is nog spoorloos. Het is nog niet duidelijk wat er is misgegaan. De straaljager van fabrikant Lockheed Martin was nog geen jaar oud... en werd vorig jaar mei geleverd aan de Japanners. Eind dit jaar neemt het Nederlandse leger de F-35 officieel in gebruik als gevechtsvliegtuig. Er zijn steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2000 was nog 12,5% van die groep te zwaar. Vorig jaar was dat bijna 16%. De stijging komt vooral doordat meer jongeren overgewicht hebben... want het aantal te zware basisschoolkinderen is al jaren stabiel. Het weer op veel plaatsen helder met kans op een graadje vorst. In het zuiden niet kouder dan 3 tot 4 graden. Overdag droog en vrijwel overal zonnig, alleen in het zuiden wat bewolking.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 We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear. Me and the youth gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year.